9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Tientallen scooterrijders hebben vanmiddag de orde verstoord in Amsterdam. Zes jongeren zijn aangehouden. Volgens de politie reden de jongeren met hun scooter door voetgangersgebied... en werden mensen bekogeld met voorwerpen. Ook dekten ze hun kenteken af en spoten ze met zwarte spray op verkeersborden. De politie kon niet zeggen of de verstoringen te maken hebben met nieuwe maatregelen... die maandag ingaan in de hoofdstad. Snoorscooters mogen dan niet meer op het fietspad en de bestuurders moeten een helm dragen. Internationale zorgen om de opmars van de Libische krijgsheer Haftar. Zijn troepen zeggen dat ze de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Tripoli hebben bereikt. Ook zou het vliegveld ingenomen zijn. Ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen waarschuwden Haftar vandaag. In een verklaring staat dat er een internationale reactie zal volgen als Haftar zijn opmars niet stopt. De, was, de krijgsheer was eerder opperbevelhebber van het Libische leger onder Gaddafi. Sinds de val van Gaddafi beheerst hij het oosten van het land. De Griekse politie is slaags geraakt met een groep migranten. Ze schoten met traangas op de groep waar ook kinderen bij waren. De honderden migranten hadden zich de laatste dagen verzameld bij de grens met Noord-Macedonië. Ze zouden misleid zijn door geruchten op sociale media dat die grens open is en ze verder kunnen reizen naar West-Europa. De politie probeerde de groep tegen te houden... maar veel migranten weigerden in bussen te stappen... om terug te keren naar hun opvangkamp. Ook in Turkije trokken honderden migranten naar de grens met Griekenland... aangemoedigd door de valse berichten. Ze werden allen gearresteerd. In Thailand zijn de rituelen voor de kroning van de koning begonnen. De nieuwe koning Rama X volgde in 2016 zijn vader, koning Bhumibol, al op. Maar de kroningsceremonie werd naar Thais gebruik uitgesteld tot na de rouwperiode. Die duurde 2,5 jaar en eindigt op 4 mei. Die dag wordt de nieuwe koning gekroond.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 Mijn excuses daarvoor. Ik moest afgelopen vrijdag naar... Eh, naar de Ziggo Dome, naar de eh, avond van de film, muziek. Dat ah, was weer heel fantastisch. Treintje Oosterhuis was er. En zaterdag eh, moest ik ook met Treintje Oosterhuis eh, in de Ziggo Dome zijn. Dat was samen met onder andere Marco Borsato en die gek van Bluff. En Tino Martin was erbij. En Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander was erbij. koningin Maxima en de kinderen waren erbij. Dus ja... Ik, ik had gewoon geen tijd om radio te maken. Normaal gesproken op vrijdagavond ga ik het allemaal voorbereiden. En op zaterdagavond zit ik hier dan, maar het ging helemaal mis. Maar ik moet bekennen, ik heb een hele leuke avond gehad. Eh, twee leuke avonden trouwens. Hoor de muziek van uh, Finn met Something's Going To Get A Little Tough. De Ferric Dawn en Robosonic remix komende uur. Een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen Ellie Goulding, Diplo en Swila. Ook eh, Suzanne en Freek. Op vriendelijk verzoek of ik deze plaat wilde draaien. Past niet helemaal in het straatje. Ik heb een andere versie gezocht, maar ik kon hem niet vinden. Maar eh, eerst die Ferry Dawn. Ook samen met Robosonic met die uh, eh, laat verschenen hit In Arms. Je het nu hier op ZFM Zandvoort in de Nightwalk. That'll your emotions. price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt. was dus, eh, Suzanne Freek met Als het avond is. En daarvoor Ellie Goulding. Diplo en Sweetie met de eh, Close to Me. Het is bijna een jaar geleden dat eh, Tim Burgling is overleden. De Zweedse DJ Avicii, zoals we hem allemaal kennen. Grote legende, jonge vent. Ik weet niet of je de documentaire hebt gezien van hem. Moet je gewoon zien als je hem niet gezien hebt. Maar er verschijnt een nieuw album met nieuwe nummers. Het album dat Tim gaat heten voor de dood van de DJ eh, klaar maar is door de platenmaatschappijen uiteindelijk nog afgemaakt. Want dat was niet helemaal af. Zo laat zijn familie weten. Dat meldt eh, de platenmaatschappij Virgin Records. De volledige winst van het album gaat naar Tim Burkley en foundation. Die heeft het Burkley familie opgericht om mensen te helpen die kampen met eh, psychische problemen en zelfmoordgedachten. En Tim verschijnt op 6 juni. En woensdag, eh, afgelopen woensdag is de eerste single uitgebracht. Dat was het nummer SOS. Waarop eh, zanger Alou Blak door is. Hij zong ook de vocale provisies grote hit Wake Me Up. En ik heb hem helaas nog niet. Volgende week ga ik zorgen dat ik hem bij me heb. Wat ja, een drukke week gehad. Dus ja, eh, Avicii, hij overleed vorig jaar eh, april eh, op 28-jarige leeftijd. In Oman, waar hij met zijn vrienden op vakantie was. En hij kampte in het verleden met gezondheidsproblemen. Door overmatig drankgebruik.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 And for years, you know, maybe many years, people are gonna, it, will be considered passe or uh, ridiculous. It'll be misrepresented and caricatured. And, you know, they're gonna laugh at John Travolta, they're gonna laugh at polyester suits and platform shoes. But we have nothing to do with any of those things, and we still love the disco. And those people that don't understand that, they'll never understand. Disco, real disco, is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too funny for it to disappear. ZFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Wordt muziek van Arno Kost en Norman DeRay. Met de Travolta. Je kent hem met John Travolta, disco-muziek. En daarvan muziek van Kevin McKay. Samen met Joshua uit de UK met de eh, Such a Good Feeling. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Op deze zaterdag 6 april 2019 alweer. Als eerste beginnen we even met Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoers Raimundo. Hij heeft de line-up in handen. En hij heeft vanavond uh, Plastic Funk uit Duitsland meegenomen. Ryan Benoit en Sexy Mr. S on Sex. Die is ook aanwezig vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we wat verder doorlopen komen we bij Club Air. Maar is vanavond de eh, Favela. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl. Wat kan je verwachten? Urban, Latin, Belfunk, Afro en Salsa. Bachata en eh, ook nog uh, Kizomba. En eh, begint allemaal 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend... met onder andere Balbino uit Brazilië. Ravina, die komt live. Off-White, Ordino Marena. Bad Guys, Raul Alexandre. En nog veel en veel meer dat vanavond in... Club Air, het feestje van En nog een, eh, een, eh, een wekelijks feestje is eh, in de Melkweg. Het wekelijks feestje Encore. Het begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. Hip-hop en RB natuurlijk, hè? En voor meer informatie check de website Encore Amsterdam aan elkaar geschreven.nl. Met onder andere Diversity, Chamo's en DJ Prime. Dat is vanavond in de Melkweg Encore. En wat dichter bij huis komen we in de Kromme Elleboogsteeg. Daar zit de stalker in Haarlem natuurlijk. Vanavond beperkt houdbaar. Nee, wat zeg ik? Beperkt housebaar. Dus beperkt housebaar. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl met de Green Tree eh, DJ, Keizer Jelle, Sebastian Bronk, The Other Guys, Another Other DJ Duo from Amsterdam. Het is allemaal hosted bij Boas. Dus eh, vanavond in Haarlem. In de Kromme Elleboog tegen Beperkt housebaar. En tot zover de party-update voor deze zaterdag 6 april. Gaan we door met muziek. Martin Alex met Paris and Slip. En luister maar goed, heel bekend nummer in een nieuw jasje. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor muziek van Disco Town... featuring Emery Toller met Music Owns Me. En daarvoor eh, Johannes met Bogus. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de danshoek. Deze week op 10, Phil Vulner met eh, Take Me. Een oud plaatje, oude dance classics in een nieuw jasje. Deze week op 9, Dilby met Rio Grande. Op 8, Cezanne en Leon Lincoln met The Last Time. En op 7, Iliusje Marientos met The One. Op 6, Low Step on your, met You're My Life. En op 5 deze week Dido met Give You, uh, Give you Up. Op 4, Brokenaars met Feeling Good. En op 3 Jack Black met uh, Jack Back. Niet Black, maar Jack Back met Survivor. Op 2 deze week Robosonic en Ferric met In My Arms. Heb je begin van het uur gehoord, hè? En deze week op 1. Een plaat die je al heel vaak gehoord hebt. En misschien straks gaan horen bij DJ Mao, zo in de mix. Of bij DJ Kelly. Het is Childish Gambino met This is America.